In een bouwmankliniek wordt door patiënten gehandeld in de partydruk GHB... Eén patiënt is door het gebruik van GHB in coma geraakt en twee zijn er onwel geworden. Een toenemend aantal Nederlanders is verslaafd aan GHB. Het Trimbos Instituut zegt dat gebruikers onderschatten hoe verslavend de druk is... en hoe snel je erdoor bewusteloos kunt raken. In de Soedanese regio Darfur hebben gewapende mannen twee vrouwelijke leden van een hulporganisatie ontvoerd. De vrouwen werken voor een Ierse organisatie en zijn een Ierse en een Oegandese. Ze werden meegenomen vanaf het terrein van de hulporganisatie in Darfur. Een Soedanese bewaker werd ook meegenomen, maar hij werd weer later vrijgelaten. De Afrikaanse Unie werkt niet langer mee aan pogingen van het internationaal strafhof... om president al-Bashir van Soudaan te berechten. Het hof heeft een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd... voor oorlogsmisdaden in Darfur. De leiders van de Afrikaanse Unie vinden de vervolging van de president... niet in het belang van de stabiliteit in het gebied. Al-Bashir kan nu door Afrika reizen zonder dat hij bang hoeft te zijn om te worden gearresteerd. De afgezette Hondurese president Zelaya keert morgen terug naar Honduras. Argentijnse president Fernandez de Kirchner reist met hem mee. Het Hondurese Hoge Rechtshof heeft gewaarschuwd dat Zelaya bij aankomst direct gearresteerd wordt. Volgens het hof is zijn afzetting onomkeerbaar. Rotterdamse vishandel Smitzeevis Zeevis is het beste uit de bus gekomen... bij de jaarlijkse nationale haringtest van het AD. Hollandse Nieuwe van Smit is gewoon perfect, zeggen de keurmeesters van het AD. Volgens de test is de nieuwe haring dit jaar van extreem goede kwaliteit. Wel wordt er gewaarschuwd dat het door de hoge vetgehalte extra gevoelig is voor bederf.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 nigga that killed me inside, yeah. And to top it off, I looked around, know who it was. My best friend with my girlfriend got me thinking. That's my girlfriend, that's my girlfriend, that's my girlfriend. Was my girlfriend, that's my girlfriend. That's my girlfriend, was it last night. That's my girlfriend, that's my girlfriend. That's my girlfriend, was it last night. Jouw huis is thuis, zeggen ze in Zuid-Soedan. Voor veel vluchtelingen begint dit gezegde voorzichtig werkelijkheid te worden. Ze keren terug naar huis, mede dankzij het succesvolle project Veilig Thuis in Zuid-Soedan.